Door Megens met het NOS-journaal. In Irak zitten Nederlandse jihadisten niet geven, ook niet of het gaat of een man of een vrouw. Wel zitten er, voor zover bekend, niet meer Nederlanders vast in Iraakse cellen. Het ministerie zegt een vinger aan de pols te houden. Duizenden vrouwen en meisjes in Nigeria die geleden hebben onder de terreur van het islamitische Boko Haram... zijn daarna in kampen van het regeringsleger verkracht door militairen. Dat staat in een rapport van Amnesty International. De bewoners van de kampen hadden sinds begin 2015 meer dan een jaar amper voedsel. De vrouwen kregen volgens Amnesty eten, maar ze moesten daarvoor in ruil seks hebben met mannen. Het leger van Nigeria spreekt de beschuldigingen tegen. In een verklaring noemt het leger het een vals rapport over fictieve verkrachtingen. Een van de acht Turkse officieren die naar Griekenland waren gevlucht... na de mislukte staatsgreep in 2016, krijgt definitief asiel. Dat heeft de hoogste Griekse bestuursrechter bepaald. Uitlevering van de acht officieren werd eerder al geblokkeerd door het Griekse Hof. De Turkse president Erdogan heeft meerdere keren gevraagd om uitlevering van de mannen... die volgens hem betrokken waren bij de koepoging. Zelf ontkennen ze elke betrokkenheid. Kinderen in Roermond hebben een granaat gevonden die waarschijnlijk uit de Tweede Wereldoorlog komt. Ze hebben het projectiel ingeleverd bij de receptie van een jachthaven. De granaat is door de explosieve opruimingsdienst Defensie meegenomen... en in de omgeving tot ontploffing gebracht. Het weer vannacht is het vrijwel overal droog, klaart het soms op. Graad of 13 is het. Overdag eerst zon, wordt het zo'n 25 graden. Later op de dag ontstaan er in het midden en zuiden weer stevige regen- of onweersbuien...